Alle vermiste Nederlanders in Nepal worden gevonden. Het is niet voor iedereen mogelijk om te zeggen NOS-verslaggevers in het land. Tijdens de aardbeving waren er in Nepal 800 Nederlanders. Van zo'n 200 is nog niet bekend waar ze zijn. Volgens de ambassadeur die in het gebied is... wordt de lijst met name voortdurend nageplozen en gecorrigeerd. Vandaag zamelt Nederland geld in voor Nepal. Op Giro 555 stond de teller vanochtend op 3,3 miljoen euro. Na 12 uur wordt de nieuwe tussenstand bekend. Het aantal stakingsdagen was vorig jaar relatief laag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren 25 stakingen en 41.000 stakingsdagen. Het gemiddelde in deze eeuw ligt met 63.000 dagen anderhalf keer zo hoog. Meer dan de helft van het aantal stakingsdagen kwam voor rekening van schoonmakers bij de NS. Bij 11 van de 25 stakingen werd het werk neergelegd vanwege reorganisaties. In 9 gevallen was er een conflict over de CAO. De termen universiteit en hogeschool worden beschermd. Daardoor mag niet elke onderwijsinstelling zich straks nog zo noemen. Minister Bussemaker bereidt een wet voor waardoor namen en graden in het hoger onderwijs worden beschermd. Dat gebeurt vanwege incidenten met instellingen die zich voordeden als erkende universiteiten of hogescholen en geldige diploma's beloofden. Instellingen die hun naam moeten wijzigen zijn onder meer de Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht en het Dutch University College in het Gelderse Willep. In de Duitse plaats Gronau bij Enschede heeft een man vermoedelijk jarenlang met zijn dode moeder in huis gewoond. Volgens een Duitse krant werd de vrouw woensdag ontdekt toen een zorginstelling bij haar wilde komen kijken omdat er iets mis was met haar papieren. Volgens de man is zijn moeder al met kerst 2012 overleden. Hij zegt dat hij bij haar bleef omdat ze hem had gevraagd haar nooit te verlaten. De man is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het zuiden bewolkt. Het blijft droog, het wordt 10 tot 13 graden. Ook morgen zonnig en iets hogere temperaturen. Zondag nog iets warmer, wel kans op regen. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere, staat voor Zeeburg 2 kilometer file.